Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In Colombia zijn twee gepakt die jaarlijks 20.000 kilo cocaïne naar Amerika smokkelen. De twee gebruikten onderzeeërs om de drugs ongemerkt te vervoeren. De Colombiaanse politie deed zes jaar onderzoek om het tweetal te pakken. Afgelopen weekend nog werd een onderzeeër met 5000 kilo cocaïne aan boord voor de kust van Honduras onderschept en tot zinken gebracht. In een asielzoekerscentrum in de Limburgse gemeente Echt heeft een asielzoeker zichzelf in brand gestoken. De beveiliging was er snel bij om het vuur te doven, maar kon niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. Hij is overgebracht naar het brandweercentrum in Aken. Wie de man is, waar hij vandaan komt en waarom hij tot zijn daad kwam, wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. In Saoedi-Arabië is het contract getekend voor de bouw van de hoogste wolkenkrabber ter wereld. De Kingdom Tower moet net iets meer dan een kilometer hoog worden en kost 850 miljoen euro. Hij komt te staan in de havenstad Jeddah en is een kleine 200 meter hoger dan de huidige recordhouder, de Burj Khalifa toren in buurland Dubai. De bouw gaat 5,5 jaar duren. In de nieuwe toren komen kantoren, een hotel en luxe appartementen. De concerttour van de Ierse band U2 heeft een recordbedrag opgebracht van ruim 736 miljoen dollar. Meer dan 7 miljoen mensen bezochten de afgelopen twee jaar in totaal 110 optredens in de hele wereld. Daarmee heeft U2 de succesvolste tournee tot nu toe afgerond. Dat record was eerder in handen van de Rolling Stones. Hun concerten brachten tussen 2005 en 2007 bijna 560 miljoen dollar op. Dan het weer, wisselend bewolkt. In het westen kans op wat regen en minima rond 17 graden.